Onze demissionair premier wordt al een tijdje genoemd in de wandelgangen. Afgelopen zaterdag bleek dat president Zelensky van Oekraïne het ook wel ziet zitten. Hij kreeg de vraag wat hij vindt van Rutte als NAVO-baas. She didn't tell me oh. yet that no. is the secretary. I hope you will do it. And of course, we will count on your support with invitation to Ukraine. And by the way, it is still not clear who will be the next Secretary General. It might be. It's not. with me as Prime Minister, but we now have to start. <laughs> Thank you. Ja, het is een belangrijke post omdat NAVO-landen elkaar militair steunen. En de hoogste baas moet de boel daarom goed bij elkaar kunnen houden. Rutte zou de enige raam zijn die nog rondgaat. Er is een vierde verdachte opgepakt voor een dodelijke schietpartij bij station Purmerend. Het gaat om een jongen van 15 uit Amsterdam. Eerder werden al jongens van 16 en 18 aangehouden. Bij de schietpartij in Purmerend werd vorige week een man van 19 neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. De ochtendsessie bij testdagen van de Formule 1 is afgelast... omdat er een putdeksel losraakte op het circuit. Ferrari-coureur Charles Leclerc reed er overheen en daardoor schoot hij los. De organisatie moest de baan repareren. En duizenden mensen in ons land werken binnenkort waarschijnlijk in één klap voor een nieuwe baas. Winkelketen Blokker staat te koop. En economiecollega Nick Wouters houdt zijn hart vast, want andere merken van dezelfde winkelgroep hebben het niet gered. Want ze hebben bijvoorbeeld Big Bazaar verkocht. Daarvan weten we, die zijn failliet gegaan. BCC hebben ze verkocht. Failliet inderdaad. Blokker in België heeft het ook niet gered. Eh, dus laten we heel voorzichtig zeggen dat ze niet heel goed eh, eh, nou, cv hebben wat het verkopen van winkelketens betreft. De huidige eigenaar had Blokker pas vijf jaar, maar in die tijd is het niet gelukt om de boel winstgevend te krijgen. Het weer, vanmiddag sputtert het af en toe wat. Vanavond is het echt even minder. Het gaat hard waaien en kan ook flink plensen.